dit kan mij niet gebeuren. Te blind was ik om iets te zien. Ach, ik had beter moeten weten. Het was de liefde die het won. Waarom moest jij zo nodig werken? Je kreeg toch alles wat je vroeg. En ik werd steeds later dat je thuis kwam. Totdat jij hier opeens verdween. Ik dacht, dit kan mij niet gebeuren. Ik kom toch altijd met je praten. zij zal niet altijd bij je blijven. Waarom heb ik zo zitten slapen? Waarom ben jij niet meer bij mij? Ik loop met de maar ik weet niet waarom. Toch zal ik altijd van je houden. zal niet altijd bij je blijven. Waarom heb ik zo zitten slapen? Waarom ben jij niet meer bij mij? Ik loop met twijfels, maar ik weet niet waarom. Toch zal ik altijd 也好的。